Jan van der Putten met het NOS-journaal Stef Blok in Rutte. Blok is de opvolger van Halbe Zeilstra. Die moest bijna drie weken geleden aftreden... omdat hij had gelogen over een bezoek aan president Poetin. De 53-jarige Blok was in het vorige kabinet minister voor Wonen en Rijksdienst... en daarna minister van Veiligheid en Justitie. In het najaar vertrok hij omdat hij wat anders wilde gaan doen. Blok zei toen dat zijn besluit vaststond, ook als de VVD opnieuw een beroep op hem zou doen. Het kabinet wil ervoor zorgen dat toeristen niet alleen meer de vaste trekpleisters bezoeken, maar ook naar andere plaatsen in Nederland gaan. Staatssecretaris Keizer schrijft aan de Tweede Kamer dat zo'n actief spreidingsbeleid nodig is vanwege de bedreiging van de leefbaarheid in met name Amsterdam. Het aantal toeristen is vorig jaar met 11% gestegen tot 17,6 miljoen. En de druk op een groot aantal grote toeristische attracties wordt te groot. Daarnaast wil Keizer ook dat meer provincies economisch profijt hebben van de toeristen. In Turkije zijn vier mensen opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag op de Amerikaanse ambassade in Ankara. Volgens Turkse staatsmedia zijn het vier Irakezen die banden hebben met terreurbeweging Islamitische Staat. De Amerikaanse ambassade bleef vandaag dicht vanwege terreurdreiging. Amerikaanse inlichtingendiensten hadden de Turkse politie over de plannen ingelicht. De politie arresteerde twee verdachten op een snelweg bij Ankara. andere twee werden opgepakt in de stad Samsun aan de Zwarte Zee. Het is de eerste maandag van de maand, maar op veel plaatsen in het land is om 12 uur het luchtalarm niet afgegaan. Een aantal veiligheidsregio's meldt dat er een technische storing was. Onderzocht wordt nog of die storing landelijk was. Normaal gesproken worden de sirenes op de eerste maandag van de maand om 12 uur getest. Het weer, op veel plaatsen zon. Er zijn ook wolkenvelden, met name in het noorden en zuiden. Het wordt 9 tot 12 graden. Morgen meer bewolking en kans op wat lichte regen of motregen.